9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De autoriteiten in Sri Lanka hadden aanwijzingen dat in het land aanslagen zouden worden gepleegd heeft de premier gezegd na de aanslagen vandaag op kerken en hotels. Hij laat onderzoeken waarom er te weinig is gedaan met die informatie. Volgens een minister had het hoofd van de politie tien dagen geleden al gewaarschuwd voor aanslagen op prominente kerken door een onbekende islamitische groep. De politie wil de berichten niet bevestigen. Vandaag kwamen zeker 207 mensen om, onder wie een Nederlandse. Er zijn 13 verdachten opgepakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist. De presidentsverkiezingen in Oekraïne zijn gewonnen door de komiek en acteur Volodymyr Zelensky. Uit een exit poll blijkt dat hij zijn tegenstander, de zittend president Poroshenko, ruimschoots heeft verslagen. Volgens de exit poll heeft Zelensky in de tweede en beslissende ronde van de verkiezingen meer dan 73 procent van de stemmen gekregen. En hij had de eerste ronde drie weken geleden ook al ruim gewonnen. Een jongetje dat gisteravond in Helden in Limburg uit een kermisattractie viel, heeft een hersenschudding. De burgemeester van de gemeente Pelemaals heeft dat gezegd tegen RTL Nieuws. Gisteravond werd de jongen van vijf door een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag mocht hij naar huis om verder te herstellen. De exploitant van de attractie, een rupsbaan, heeft tegen Dagblad de Limburger gezegd dat de jongen tijdens de rit was gaan staan en zijn evenwicht had verloren. De NVWA doet onderzoek naar het ongeluk. En het weer tot slot, het blijft lang zacht. De temperaturen liggen nu rond de 17 graden. In het noorden is het wat koeler. Vannacht wordt het uiteindelijk 7 graden. En dan kan er lokale mistbank optreden.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 We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek. Ik zal eens even de albums erbij pakken. De eerste is van Robert Linton, Adrift in Wonder. En de tweede is eh, geen nieuwe album, maar eh, wel weer voor dit programma. Shaman Journey van Greyhawk. En eh, die heeft onlangs een een ander album. Eh, nieuw uitgebracht, ja, zo moet ik het zeggen. En deze heeft hij als dank eh, naar mij toegestuurd. Shaman Juni. En uh, is al van de vorige eeuw geloof ik zelfs.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 Trace that experience back to its source. Is there such a thing as an unseen color? or is seeing the activity that brings color into awareness. there's such a thing called an unheard sound or is hearing the activity in consciousness that manifests sound as an experience. Take any of your senses seeing, hearing, tasting, smelling, sensing, knowing. Trace it back to its source. To its source. everything that we call an experience is an activity of the self manifesting as that experience through attention and intention.